Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie had het vorig jaar extreem druk. In het jaarverslag staat dat agenten vorig jaar meer dan 800.000 overuren hebben gemaakt. Het komt onder meer door corona. Ze moesten in de gaten houden of mensen zich aan de regels hielden, zoals de avondklok. En dan waren er ook nog een hoop coronademonstraties waar de politie op af moest. De baas van het korps maakt zich zorgen over de berg aan overuren. Hij wil beter beslissen waar hij zijn agenten wel of niet heen stuurt. Hij was bijvoorbeeld blij met het plan van burgemeester van Amsterdam... om het huldigingsfeestje van Ajax in de arena te houden... vanwege een tekort aan beveiligers. In Emmen zijn vannacht 100 asielzoekers opgevangen. Bij het opvangcentrum in Ter Apel was het gisteravond weer mega druk. Daarom besloot de gemeente Emma een handje te helpen. Het is al wekenlang druk bij het opvangcentrum, vertelde de directeur bij op Het is eh, helaas een, eh, een eh, normale werkdag bijna. elke ochtend weer krijg ik te horen hoeveel plekken hebben we nodig. En elke dag weer is het zoeken naar, naar die plekken. De asielzoekers in Emma mogen er vannacht ook nog slapen. Prinses Amalia is dit jaar van de partij op Prinsjesdag. Ieder jaar op de derde dinsdag van september houdt de koning de troonrede... en maakt hij bekend hoeveel geld de regering gaat uitgeven. Het is niet de eerste keer dat Amalia bij zo'n officieel moment is. Een dag na haar 18e verjaardag schoof ze ook al aan bij de Raad van State. En in het Friese Drachten zorgden twee broertjes voor een bijzondere melding bij de brandweer. De jongens van 9 en 10 speelden op straat tot een van de twee zijn broer opsloot in een prullenbak. Deed hij als schijntje. Hey, ik deed het dicht omdat wij grapjes wilden uithalen, maar ik kreeg niet meer open. Dus ik ben snel naar onze ouders gaan. Ik schrok. Dus ik zei, papa, man, ik, nee, ik heb de deur dicht gedaan, maar ik krijg hem niet meer open van de prullenbak. De brandweer heeft de jongen uiteindelijk uit de prullenbak gehaald.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 Crazy what love can do. Can somebody Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Rutte heeft jarenlang sms'jes over zijn werk van zijn telefoon gewist. De berichten die hij belangrijk vond stuurde hij door naar ambtenaren, schrijft de Volkskrant. En zo bepaalde hij zelf of berichten gearchiveerd of vernietigd werden. Volgens de landsadvocaat deed Rutte dat omdat zijn telefoon te weinig geheugen had. Emmen vangt asielzoekers op uit Ter Apel, waar te weinig plek is. 100 mensen kunnen sinds gisteravond terecht in een sporthal in Emmen. Het is de vraag of wielrenner Biniam Girmay vandaag kan meerijden in de Giro. De Eritreër won gisteren de etappe, maar schoot bij de podiumceremonie de kurk van de fles bubbels in zijn oog. De ploegarts beslist vanochtend of hij vandaag kan starten. Het weer, veel zon, bij 24 tot 29 graden. En vanmiddag mogelijk regen- en onweersbuien.